9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Paul gaat volgend jaar voor een vierde termijn als bondskanselier. Dat heeft een prominent parlementslid van haar partij, de CDU, gezegd op CNN. Hij noemde Merkel een van de pijlers van de westerse politiek. Volgens hem zal ze zich kandidaat stellen en handelen als een verantwoordelijke leider. Merkel is al elf jaar bondskanselier van Duitsland. Zelf heeft ze zich tot nu toe niet uitgelaten over de vraag of ze doorgaat. President Poetin heeft zijn minister van Economische Zaken ontslagen. Volgens een woordvoerder heeft de president het vertrouwen verloren in minister Uljukayev. Die werd vannacht gearresteerd omdat hij zich zou hebben laten omkopen door het staatsoliebedrijf Rosneft. In ruil voor 2 miljoen euro zou hij zijn verzet tegen het overnemen van een concurrerend oliebedrijf hebben opgegeven. Een Russische rechtbank legde Uljukayev vandaag twee maanden huisarrest op. Reisorganisatie Travel Essence haalt zo'n 60 Nederlanders op uit het Nieuw-Zeelandse Kaikoura. Door de aardbeving van afgelopen weekend is de enige toegangsweg naar het kustdorp onbegaanbaar geworden en zitten de toeristen vast. Het bedrijf heeft een vliegtuigje gehuurd omdat hulp van de Nieuw-Zeelandse marine nog wel een paar dagen kan duren. De Nederlanders worden opgepikt in groepjes van acht of negen mensen. Meer ruimte is er niet in het vliegtuigje. De gemeente Den Haag heeft een vrouw die onder werktijd borstvoeding wilde geven onterecht ontslagen. Dat oordeelt het college voor de rechten van de mens. De vrouw kreeg geen toestemming om onder werktijd naar de vlakbijgelegen opvang van haar dochtertje te gaan om borstvoeding te geven. Het conflict leidde tot het ontslag van de vrouw. Het college voor de rechten van de mens geeft haar nu gelijk. Of de Haagse ambtenaar haar baan terugkrijgt is nog niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Met minima rond de 10 graden is het zacht.